Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Luchtvaartmaatschappijen werken door. Iedere maatschappij lijkt drie jaar na de ramp met vlucht MH17 nog altijd zijn eigen beleid te voeren. De internationale luchtvaartorganisatie heeft wel een website waar informatie kan worden gedeeld, maar die wordt nauwelijks gebruikt. De kwestie is actueel door de raketproeven van Noord-Korea. KLM en Air France pasten begin deze zomer hun vliegroutes rond Noord-Korea aan. Lufthansa deed dat onlangs pas. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de orkaan Irma precies heeft aangericht op Sint Maarten. Omdat de stroom is uitgevallen is er vrijwel geen communicatie mogelijk. Ook minister Plasterk zegt geen beeld te hebben van de omvang van de ramp. Wel zijn twee Nederlandse marineschepen vanaf Curaçao en Aruba onderweg om hulp te bieden. 5000 Amerikaanse militairen die in Margraten begraven liggen... hebben een gezicht gekregen. Al drie jaar is de stichting De Gezichten van Margraten bezig... om foto's te verzamelen van de gesneuvelde Amerikanen. De militaire begraafplaats telt ongeveer 10.000 graven en bij de helft daarvan is nu dus een foto gevonden. De 5000ste foto is van een sergeant uit New Jersey die in november 1944 met zijn bommenwerper door de Duitsers werd neergehaald. En dan tennis. In de kwartfinales van de US Open is Carolina Pliskova uitgeschakeld. De Tsjechische nummer 1 van de wereld verloor in twee sets van de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Daarmee is Pliskova ook haar koppositie op de wereldranglijst kwijt. De nieuwe nummer 1 is de Spaanse Garbine Muguruza. In de halve finales staan nu al drie Amerikaanse tennisters. Naast Vandeweghe hebben Sloane Stevens en Venus Williams zich al geplaatst. Later vandaag kan Madison Keys daar nog bij komen. Het is dan voor het eerst sinds 1981 dat alle vier de halve finalisten op de US Open Amerikaans zijn. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het noordwesten een paar buien. Morgen eerst nog buien, de meeste in het noorden. Maar vooral smiddags ook wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgenavond gaat het regenen. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.